Nieuws van 5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Oud-minister Hillary Clinton heeft het verhoor in het Amerikaanse congres overleefd. Volgens analisten had Clinton geen enkele moeite met het beantwoorden van de vele kritische vragen. De congrescommissie ondervroeg Clinton over de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in 2012. Daarbij kwamen de ambassadeur en drie andere Amerikanen om het leven. Het verhoor werd vooraf gezien als een kans voor de Republikeinen om de favoriete presidentskandidaat van de Democraten te beschadigen. De Amsterdammer Hamza B. is in Marokko in hoger beroep opnieuw tot 20 jaar cel veroordeeld. Volgens het Hof is hij medeplichtig aan de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt in 2012. DNA-materiaal, glasplinters en een masker waren voldoende bewijs voor een veroordeling, vond de rechter. Ook is er een verklaring van een getuige dat Hamza B. de bestuurder van de auto was. Op het spoor bij Axel in Zeeuws-Vlaanderen kunnen zeker tot maandag geen treinen rijden. De rails is daar zo ernstig beschadigd door een ongeluk gistermiddag... dat het dagen duurt om het spoor te repareren, meldt Omroep Zeeland. Een goederentrein botste bij Axel op een vrachtwagen. Zowel de chauffeur als de machinist bleven ongedeerd. De overweg en tientallen meters rails moeten volgens ProRail helemaal worden vernieuwd. Daar zijn ze het hele weekend mee bezig. In de groepsfase van de Europa League hebben gisteravond drie Nederlandse clubs gespeeld. AZ leed zijn tweede nederlaag. FC Augsburg, hekkensluiter in de Bundesliga, won in Alkmaar met 1-0. In Istanbul verloor Ajax van Venerbatje met 0-1. En Groningen wist op de valreep gelijk te spelen tegen Slovan Liberec met een strafschop. In blessuretijd werd het 1-1.